van den Hoek. Langstraat FM. 2 over 5. Hartelijk welkom allemaal. Zaterdagavond. En tot 7 uur is dit de show met Bordel Funk, Disco en Soul. Dit is Langstraat FM. Funk Night. Trap af met de BB&Q Band. Won't You Be With Me? I catch you at the strangest times. You Be With Me komt van een eh, LP uit 1985. Juni was dat. 6 over 5, dit is langs de Web Funk Night en hier is Delbert Wilkins. What's guys? Delbert Wilkins here with the and Crossing. And we are here to lay down some bombastic rhythms, you know what I mean? <laughs> It was specially remixed by Big Winston. So if you don't like it, blame him. You know what I mean? This one is the biggest. God, these are crucial times. It's really rapper. These are crucial times. I've had enough. These are crucial times. Let's agitate. These are crucial times. Let's rock the set. jobs are like flare clouds. Do the job. Yes, it will go out of fashion, and you won't be able to get them away. You know what I mean? Do a job, do the job. Rocket guy. job, baby. Everybody singing loud. Do a job, baby. job. And these are crucial times. Yeah. just the same. Don't believe what's in the papers. Don't copy what's on TV. Why take secondhand opinions? You can get new ones from me. crucial times. Well, it's really rougher. These are crucial times. Goddamn, we've had enough. These are crucial times. Yeah, get on the case. These are crucial times. 1984 was dat. Precies kwart over vijf. Hier is RJ's latest arrival. a Method. Nou je Your Boy Peoples uit de playlist met Who Said That. lp was dat. 1985. En wat Peoples gesproken, je schrijft het dan misschien anders, maar dit is Nia Peoples. High Time. Langs hadden we een Funk Night, dadelijk hoor je Fancy Torten en Rock My Heart. 8 voor half 6. living en Rock My Heart, Rock My World. En daarvoor hoor je Nia Peoples, High Time. Langs de wens Funk Night, 5 over half 6. Dit is Steve Harvey met Two Nights. Partytime 1983 schrijven. Inderdaad, dit is Sunfire. Voor de fetischisten onder jullie, nummer 1 Feet. Ik wil het niet weten hoor. 14 voor 6 langs hadden we een funk night. Dadelijk hoor je de Jets en Cross My Broken Heart. my broken heart, boy. Cross my broken heart for you. I'm hurts my broken heart, boy. Swear I'll never part from you. I want you to be mine. maxi-versie van The Jets. Bijna 5 voor 6, we gaan eruit dadelijk met Louis Johnson. Je kent hem wel, die van de Brothers Johnson. She's Bad is dat. En dadelijk beginnen we uur 2 met Evelyn Champagne Kings. Personal Dutch Souvenir 1985. Eerst gaan we dadelijk naar het nieuws en de reclame. Maar eerst maar deze natuurlijk, van Louis Johnson, zoals beloofd. Nou, mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door een technische storing bij de GGD's is het aantal van zo'n 8700 nieuwe coronabesmettingen van vandaag niet compleet en dus zal het aantal morgen waarschijnlijk veel hoger liggen. Wat wel klopt is dat er de afgelopen 24 uur 284 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdeling in het ziekenhuis zijn bijgekomen, 36 meer dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding meldt dat de ziekenhuizen nu 2115 coronapatiënten in behandeling hebben, waarvan 501 op de intensive care, 29 meer dan gisteren. Het aantal coronadoden steeg met 55. De Turkse president Erdogan zei vandaag dat de Franse president Macron naar een psychiater moet vanwege zijn houding tegenover moslims. Na de moord op de Franse leraar Parti wil Macron radicaal-islamitische organisaties verbieden. Maar volgens Erdogan snapt Macron niet wat vrijheid van godsdienst betekent en ook niet dat hij miljoenen moslims in Frankrijk schoffeert. Eerder deze maand noemde Erdogan Macrons harde opstelling tegenover radicale moslims provocerend en onbeschoft. Tsjechië krijgt 105 beademingsapparaten van Nederland en 15 van Oostenrijk, want in de ziekenhuizen daar zijn ze hard nodig voor de behandeling van de vele coronapatiënten. Eerder deze week stuurde de EU al 30 beademingsmachines naar het land nadat de regering in Praag om hulp had gevraagd. Het is voor de eerste keer dat de Europese reservevoorraad van beademingsapparatuur wordt aangesproken. En volgens de Consumentenbond is gemiddeld 1 op de 8 artikelen in de Nederlandse supermarkten verkeerd geprijsd. Daardoor wordt er een ander bedrag gescand bij de kassa dan verwacht, zo blijkt uit een steekproef van de bond met 700 producten in 7 Nederlandse supermarkten. Albert Heijn en Jumbo scoorden met 22% verkeerde prijzen het slechtst, terwijl Aldi met 5% foute prijsvermeldingen de minste afwijkingen had. Overigens was bij 51 producten de prijs bij de kassa lager dan in de winkel was vermeld. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij een matige aan de kust vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind die vanavond nog harder gaat waaien. Vannacht is er af en toe regen bij 12 graden. Morgen wordt het wisselvallig weer bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws. Ik ben Michiel Klaassen met het regionieuws. Na de overwinning op Heracles Almelo heeft RKC wederom een punt gepakt. De Waalwijkers speelden woensdagavond met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. In de inhaalwedstrijd schoot invaller Eliano Reinders in de 65e minuut PEC Zwolle op voorsprong. In de laatste minuten kon Vin Stokkers uit het niets de gelijkmaker inkoppen. Zondag staat RKC een grote uitdaging te wachten, want de ploeg van Fred Grim krijgt Feyenoord op bezoek in het Mannenmakerstadion. Op woensdag 21 oktober tussen kwart voor tien en kwart voor twaalf ochtends werd ingebroken in een auto op het parkeertrein aan de Taxandriaweg te Waalwijk. Uit de auto werd het ingebouwde navigatiesysteem weggenomen. Deze parkeerplaats, gelegen naast het gemeentehuis, wordt vaak druk bezocht en mogelijk heeft iemand de inbraak zien gebeuren of iets verdachts opgemerkt. Informatie of mogelijk dashcambeelden kunt u melden via 0900 8844, zo laat de politie weten. Fractievoorzitter van de VVD, Frank Spierings, ziet in het net geplaatste niet bedelenbord op het Bloemenoordplein in Waalwijk geen oplossing. Het bord is tot stand gekomen omdat winkeliers last hadden van een bedelaar die zich daar af en toe liet zien. Er zijn meerdere borden die volgens de VVD kunnen verdwijnen. Zoals ook een verbodsbord voor het drinken van alcohol op straat, want dit zou overal moeten gelden, en een verkeersbord met de tekst Groet elkaar. Naar aanleiding van een motie van de VVD in 2019 is het college bezig met een oplossing voor de zogenaamd onnodige borden. Meer nieuws vindt u op langstraatnieuws.nl. Jacqueline Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Funky. Funknight. Champagne King, Personal Touch. Souvenir 1985 was dat 9 over 6. Het is deel 2 van Langs de Wend Funk Night, aflevering 848. Op deze 24 e oktober. If you wanna make love all night, the time is right. Let's do it, let's do it. When you got me burning hot, I don't wanna stop. Let's do it, let's do it. love. 1985 komt van dezelfde LP als Your Place or Mine. Dat was Missiles on Target. En dit is meneer George Duke. Got to get back to love. Back on the Block 19, 1989. Don't go for that, is it? Listen up, it just ran out of time. There's no making up that it took a chance and step across the line. On the broken heart it left behind. When, when souvenir 1985 en nog een souvenir, namelijk 1982. Dit is Next Movement. Let's work it out. Nog 25 minuten langs gaat er night. En uitnieuw nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Met heerlijke muziek ook tot 9 uur vanavond. hierbij de 1985. 8 voor 6, dit is lang er een Funk Night. Nog twee plaatsen te gaan, daarna hoor je het, eh, nieuws. Gevolgd door Peter Sterrenburg natuurlijk. baby, you be mine? mine? mine? GQ is het, Souvenir. You're the one for me. Komt uit 1984. You're right on time. You're right on time. You're right on time. familie Souvenir 84. Vette souvenirs, zo kun je het ook wel stellen eigenlijk. Laatste van dit programma Baby Border Twins. Dadelijk naar het nieuws, dan hoor je Peter Sterrenburg. Hij komt al binnen met Peters Platenpraat. Wat mij betreft, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Doei doei. I want to dance, I'll do what I have to do. Yes mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie.